uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De situatie in Parijs is grotendeels onder controle, maar nog niet helemaal. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Castaner op de Franse televisie. Het centrum van Parijs is volgens hem nog niet helemaal veilig. Onder de demonstranten in gele hesjes waren volgens Castaner misdadigers... die wilden verwonden, plunderen en zelfs doden. Op de Arc de Triomphe zijn leuzen gesproken en ook het interieur is beschadigd. Een restaurant in de buurt is in brand gestoken. De inboedel werd op straat gegooid. Er zijn zeker 265 mensen opgepakt. President Macron heeft de rellen veroordeeld. Burgemeester Hidalgo zegt dat ze diep verontwaardigd is. Op de A15 zijn twee mensen zwaar gewond geraakt toen ze uitstapten na een botsing. Het gebeurde bij Echtold in de Betuwe. Bij het invoegen op de snelweg raakten twee auto's elkaar. Twee inzittenden stapten uit en werden geschept door een voorbijrijdende auto. De bestuurder daarvan is aangehouden. Dat is volgens de politie een standaardprocedure. In Mexico is de nieuwe president López Obrador geïnstalleerd. Hij beloofde tijdens zijn campagne een vreedzame sociale revolutie in Mexico... en een harde aanpak van de corruptie. In zijn eerste toespraak als president bedankte López Obrador... de Amerikaanse president Trump voor de respectvolle manier... waarop hij tot nu toe door de VS is behandeld. In de eredivisie heeft AZ thuis verloren van Willem II. De Tilburgers wonnen met 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door Frans Sol... die nu samen met Luc de Jong van PSV topscorer is in de eredivisie. Ook de Graafschap ging in eigen huis met 2-0 onderuit tegen Pek Zwolle. Het was voor de Graafschap het vierde verlies op rij. Eerder op de avond speelde Vitesse thuis 1-1 gelijk tegen Emmen. De wedstrijd Heerenveen-Fortuna Sittard is nog bezig. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Minima vannacht rond 10 graden. Tegen de ochtend gaat het opnieuw regenen. Morgenmiddag is het vaker droog, met in het westen mogelijk wat zon. Het wordt dan 12 tot 14 graden en het waait flink.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 I could get used to this. Time flies by There's no time for lies or alibis. People need to be true to themselves. When will we stop hating and learn to love one another? Mama said, don't judge a book by its cover, cause soon you will discover it's a natural.